uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In de Filipijnen zijn zo'n half miljoen mensen gevlucht voor orkaan Hagopit. De storm komt dit weekend aan land en bedreigt 47 van de 81 provincies in de Filipijnen. In de provincies Samar en Leyte is volgens de autoriteiten bijna iedereen zijn huis uitgevlucht. Het is nog onduidelijk of Hagupit ook de hoofdstad Manila zal bereiken. Vorig jaar werden de Filipijnen getroffen door de orkaan Haiyan... en toen vielen er meer dan 7000 doden. Oekraïne koopt weer gas uit Rusland. Het Oekraïense staatsgasbedrijf heeft voor ruim 300 miljoen euro... naar verluid een miljard kuub gas gekocht... Rusland leverde sinds juni geen gas meer aan Oekraïne vanwege een conflict over tarieven en een betalingsachterstand. Eind oktober werd na bemiddeling door de Europese Commissie een deal gesloten voor de levering van gas in de winter. Oekraïne heeft lang gewacht met betalen, maar door de vrieskou in het land zijn de gasvoorraden flink geslonken. Een rechtbank in Brussel heeft een Marokkaan veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf voor de brandstichting in de moskee. Bij de brand in maart 2012 kwam de imam om het leven. De 38-jarige dader is een Soeniet. Hij zei bij zijn verhoor dat hij de Shiiten verantwoordelijk houdt voor de onderdrukking van de opstand tegen de Syrische president Assad. De brand stichtte hij tijdens het avondgebed. De imam kwam door verstikking om het leven. Twee mensen die probeerden de brandstichting te voorkomen raakten gewond toen hij ze aanviel met een mes en een bijl. De Nederlandse economie groeit volgend jaar minder hard dan gedacht, verwacht het Internationaal Monetair Fonds. De groei wordt onder meer belemmerd door de internationale economische malaise en door de schulden die mensen hebben door een relatief hoge hypotheek. Het weer, bewolking en regen trekt naar het oosten weg. Minima tussen 2 en 4 graden. Vanochtend in Limburg nog wat bewolking. Verder geregeld zon, maar ook kans op een bui. Het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het.